onder wie drie VN-medewerkers. Eén VN'er raakte zwaar gewond. Een gastenverblijf van de VN werd kort na zonsopgang onder vuur genomen. Daarop ontstond een vuurgevecht met het Afghaanse leger en de politie. Een Taliban-woordvoerder zei dat dit de eerste waarschuwingsaanval was... in verband met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 7 november. Ouders die geld van hun kind erven moeten minder belasting betalen. Dat vinden de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie. Ze zullen hun voorstel vandaag indienen tijdens een debat over de successiebelasting. Verder willen de partijen het fiscaal aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf over te dragen aan een kind. In tientallen landen is de film Michael Jackson's This Is It in première gegaan. In de film wordt popster Michael Jackson gevolgd in de aanloop naar de concertreeks die hij in Londen zou geven. Jackson zou vanaf juli 50 keer optreden in de O2 Arena, maar overleed ruim twee weken voor het eerste concert. In Nederland ging de film vannacht in Amsterdam in première. De Amerikaanse raketaanvallen met onbemande vliegtuigen in Pakistan en Afghanistan zijn mogelijk in strijd met het internationale recht. Dat zegt mensenrechtenonderzoeker Elston van de Verenigde Naties. Hij vindt dat de aanvallen veel weg hebben van willekeurige executies, omdat de VS niet duidelijk maakt waarop de verdenking tegen de doelwitten is gebaseerd. De zogenoemde drones voeren geregeld aanvallen uit op vermoedelijke terroristen. In de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft Jong de Graafschap... na verlenging het eerste elftal van FC Zwolle met 1-0 verslagen. Feyenoord plaatste zich voor de laatste 16 door een 2-0 overwinning op FC Den Bosch. Sparta klopte VVV naar strafschoppen. En ook Heracles en NAC plaatsten zich voor de achtste finales. Net als de eerste divisionisten Helmond Sport en Go Ahead Eagles. Dan het weer in de ochtend in het noorden misschien wat lichte regen, elders droog en soms zon.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 I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. competition. No.